Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. KNO-artsen vinden dat ook de horeca verplicht moet worden om de muziek zachter te zetten... om gehoorschade bij bezoekers te voorkomen. Tot nu toe wordt daarover vooral gesproken met poppodia en festivals. Mogelijk komt er ook wetgeving voor die sectoren. De KNO-artsen waarschuwen dat ook bezoekers van cafés en discotheken... last kunnen krijgen van oorsuizingen. De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de onlangs bevrijde stad Izum. Dat heeft president Zelensky gezegd in zijn nachtelijke videoboodschap. Details gaf hij nog niet. Journalisten die bij het massagraf zijn geweest zeggen dat op een markering te lezen is dat er 17 Oekraïense militairen liggen. Daaromheen zouden honderden graven met kruisen liggen. In het onderzoek naar de geheime documenten die oud-president Trump in huis had... is een onafhankelijke arbiter aangesteld. Het is de 78-jarige oud-rechter Raymond Derry. Hij zal de 11.000 in beslag genomen stukken gaan beoordelen... voordat ze in het onderzoek kunnen worden gebruikt. Trump had zelf om de aanstelling van Derry als arbiter gevraagd. 170 asielzoekers uit Ter Apel zijn gisteravond overgeplaatst naar een noodopvang in Zwolle. De IJsselhallen zijn in een paar uur daarvoor gereed gemaakt na een verzoek van het kabinet. Ook zijn er 100 asielzoekers overgeplaatst naar de speciale opvanglocatie in Zoutkamp, waar nu 600 asielzoekers verblijven. Ze wachten daar totdat ze zich in Ter Apel kunnen aanmelden. Drie studies waar Nederlanders aan hebben meegewerkt zijn bekroond met een Ig Nobelprijs. Dat is een satirisch bedoelde prijs voor serieus, maar vreemd onderzoek. De Nederlandse wetenschappers hielden zich onder meer bezig met de hartslag van mensen tijdens een blind date... en met een wiskundige analyse van roddelen. Het weer, het wordt een onstuimige dag met buien en windstoten. Aan zee kan het hard waaien, windkracht 7. Tussendoor af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 om gehoorschade bij bezoekers te voorkomen. Tot nu toe worden daarover vooral afspraken gemaakt met poppodia en festivals. De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de onlangs bevrijde stad Izium. Dat heeft president Zelensky gezegd in zijn nachtelijke videoboodschap. Details gaf hij nog niet. 170 asielzoekers uit Ter Apel zijn gisteravond overgeplaatst naar de IJsselhallen in Zwolle. De noodopvang werd in een paar uur klaargemaakt. Burgemeester Snijders zegt dat hij graag eerder over de komst van de asielzoekers had gehoord.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 station, and now you're here. There's a private your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? listen to the children of the sky. Tell them everything is gonna be alright. World, hold on. Instead of messing with our future, open up inside.